In de Bondsdag zei Merkel dat alle EU-landen maatregelen moeten nemen om de begrotingsdiscipline te verbeteren. Gebeurt dat niet, dan zullen de gevolgen niet te overzien zijn, aldus de Duitse bondskanselier. De ministers van Financiën van de Eurolanden ontmoeten elkaar vrijdag opnieuw in Brussel. Wordt dan een werkgroep geïnstalleerd die een plan moet uitwerken voor een betere begrotingsdiscipline. In China zijn opnieuw scholieren met messen aangevallen en gewond geraakt. Dit keer gaat het om studenten in de zuidelijk gelegen stad Haikou. Zeker vijf mannen schakelden vannacht een bewaker uit, drongen daarna de slaafzaal binnen en begonnen in het wilde weg om zich heen te steken. Daarbij raakte een van de studenten zwaar gewond, zijn hand werd afgehakt. De autoriteiten vermoeden dat de daders wraak wilden nemen na een ruzie bij een eetent vlakbij de school. De afgelopen weken is de beveiliging bij veel scholen in China verschermd na een reeks aanvallen op vooral kleuterscholen. Daarbij kwamen 17 kinderen en een paar begeleiders om het leven. De Thaise regering heeft een avondklok ingesteld in de hoofdstad Bangkok. De straten zijn van 8 uur s avonds tot 6 uur s ochtends lokale tijd verboden gebied. In het centrum van de stad is het nog steeds onrustig. Anti-regeringsbetogers hebben gebouwen bestormd. En in het beursgebouw en een groot winkelcentrum woedt brand. Het Thaise leger bestormde vanochtend het kamp van de roodhemden in Bangkok. Die operatie is inmiddels beëindigd. Het gebied is volgens een legerwoordvoerder onder controle. Bij de militaire actie kwamen zeker vier mensen om, onder wie een Italiaanse fotograaf.